met het NOS-journaal. Opnieuw is een medewerker van een ziekenhuis in Nederland besmet met het coronavirus. Een verpleger van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven heeft het opgelopen. Vermoedelijk via een patiënt bij wie het virus maandag al werd vastgesteld. Alle 13 patiënten van de chirurgieafdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt... worden in isolatie verder verpleegd. Het ziekenhuis benadrukt dat de zorg op de andere afdelingen niet verandert. Gisteren werd ook al bekend dat een medewerker van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam besmet is. Het onderwijs aan 290 miljoen kinderen wereldwijd is verstoord door het coronavirus. Volgens de VN is dit een ongekend aantal. In elf landen zijn alle scholen dicht, waaronder Italië, China en Japan. In nog eens negen andere landen wordt er in sommige regio's geen les gegeven... waaronder Duitsland, Frankrijk en de VS. UNESCO overlegt met landen over vormen van thuisonderwijs. De Europese Unie gaat met alle mogelijke middelen proberen om migranten buiten Griekenland te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken noemen de situatie onacceptabel en roepen Turkije op om te stoppen met het sturen van vluchtelingen naar de grens. Gisteren werd bekend dat Nederland manschappen en een marineschip naar Griekenland stuurt vanwege de migrantencrisis aan de Turks-Griekse grens. Bewoners van een paar huizen in Gent moesten gisteravond schuim uit hun toiletten en wastafels scheppen. Door een lek bij een nabijgelegen zeepverwerkingsbedrijf in de Belgische plaats kwamen er honderden liters schuim in het riool terecht, meldt de Vlaamse omroep VRT. De brandweer heeft een antischuimmiddel in het riool gegooid. Ook heeft het zeepbedrijf de riolering leeggezogen. Er zou geen sprake zijn van gevaar voor de gezondheid door het schuim. Het weer af en toe regen vannacht bij minima rond 3 graden.